City Dijkers met het NOS Journaal. In Almelo is de eredivisiewedstrijd tussen Heracles en FC Groningen gestaakt... nadat een supporter van FC Groningen uit het uitvak naar beneden viel. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Hij kon wel op eigen kracht in een ambulance stappen. Op de tribunes van het stadion was het al een tijd onrustig, net als buiten het stadion. Het plan was eerst om verder te spelen als de rust weer was teruggekeerd... Maar uiteindelijk besloot de KNVB om het laatste kwartier niet meer uit te spelen vanwege de veiligheid. Het stond op dat moment 1-1 tussen Heracles en FC Groningen. De Duitse veiligheidsdiensten hebben vorig jaar onderzoek gedaan naar de verdachten van de aanslag op een kerstmarkt in Maagdenburg. meldt de Duitse nieuwssite Welt. De conclusie van dat onderzoek was dat de Saoedische ex-moslim geen concreet gevaar vormde. Eerder meldde Duitse media dat Duitsland tot drie keer toe door Saoedi-Arabië zou zijn gewaarschuwd voor de man. Vanwege zijn extremistische ideeën. In de Dom van Maagdenburg is de afgelopen avond een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de aanslag. Er vielen vijf doden en zo'n 200 gewonden. Raymond van Barneveld heeft op het WK darts zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde. De vijfvoudig wereldkampioen verloor in de tweede ronde van Nick Kenny. De Welshman was met 3-1 te sterk voor Van Barneveld... die voor de 32e keer meedeed aan het WK in Londen. Vorig jaar bereikte Van Barneveld nog de achtste finales... en strandde toen tegen Luc Littler. 3FM Series Request heeft in drie dagen tijd al 5,1 miljoen euro opgebracht. Dat is bijna drie keer zoveel als in de eerste drie dagen vorig jaar... Het Glazen Huis van NPO 3FM, waarin drie dj's geld inzamelen voor Metakids... staat dit jaar in Zwolle en trekt veel bekijks. De gemeente moet het Rode Torenplein geregeld afsluiten... omdat er niemand meer bij kan. Het weer bewolkt en een enkele bui.